Oké, okay, parasha van deze week is Vayigash. begint in Bereshit, Genesis 44, vers 18. This is, you know, one of the most exciting parasha of the Torah. Dit is een van de meest uh, opwindende parashas van de Torah. Especially for believers. In het bijzonder voor gelovigen. But even for Orthodox Jews, they know there's such a huge prophetic picture of the unity of all Israel. Maar zelfs orthodoxe Joden weten dat er een heel profetisch beeld in zit omtrent de eenheid van heel Israël. And there's so many wonderful points that I want to bring forth. but I hope uh, I can. Uh, er zijn zoveel wonderbare punten waar ik over zou willen spreken. I hope you could be just as excited as I was as the Lord was showing me. <laughs> en, uh, ik hoop dat jullie even uh, opgetogen, opgewonden zullen zijn als ik over de dingen die de Heer mij toont of getoond heeft. So this is the parsha when uh, Judah is uh, standing in a gap for Benjamin. Dit is de parasha waar uh, Judah in de bres springt voor Benjamin. And where, of course, um, Joseph reveals himself to his brethren. En waar Jozef zichzelf openbaart aan zijn broers. But we have to go back and kind of see the whole picture. Maar we gaan even terug moeten gaan om eigenlijk beter het volledige beeld te kunnen schetsen how uh, the kingdom is is, is um, brought forth, how the kingdom of God is brought forth. Is brought. Ah, van naar voren The very essence of Mashiach, even the rabbis teach. En zelfs de rabbijnen zeggen ons dat de essentie van de Messias is birth through pain. Is geboorte doorheen through hardship, pijn. hardship, door uh, hardheid. Uh, rejection, confusion. Um, verwarring, verwerping. Even sin and shame and humiliation. En zelfs schaamte en vernedering. The kingdom of God comes by way that men do not perceive. En het koninkrijk Gods komt door wegen die voor de mens niet altijd duidelijk waarneembaar zijn. It says in Revelation 1, 7, I think that, Behold, he comes in the clouds. In openbaring 1 wordt gezegd, uh, zie, hij komt in de wolken. So when it's cloudy, it's not a clear day. It's not clear. Het is natuurlijk als het bewolkt is, dan is eh, de, dag niet licht. Psalm 18 says that God rides upon uh, a cherub and the wind, and, and darkness is under his feet. Psalm 18 zegt dat eh, God op uh, eh, gerubs rijdt en dat de duisternis onder zijn voeten is. So uh, the very fact that uh, the, the story of Joseph points to Yeshua, of course, we all know that. Het feit dat het verhaal van Jezus van eh, Jozef naar Yeshua wijst, dat weet wat hij zegt. But I want to bring several points that's being revealed in this parsha. Maar ik wil jullie aandacht vestigen op een aantal punten die in um, deze parsha geopenbaard worden. And you have two very important characters in this, Judah and Joseph. Er zijn hier twee belangrijke personages, Judah en Jozef. The two most powerful tribes of Israel. De twee machtigste stammen van Israël. And the Bible talks about them throughout the whole, um, Bible. En ja, doorheen heel het woord wordt over deze twee gesproken. And there is a future unity of the two sticks becoming one. En er wordt ook gesproken over de toekomstige eenheid van de twee uh, stokken die één worden. So again, the kingdom of God comes in a way of not clear to men. Dus het koninkrijk Gods komt op een manier die voor de mens niet echt duidelijk is. Let's look at overall examples. En er zijn verschillende voorbeelden van. Uh, Miriam, the mother of Yeshua. Maria, Miriam, de moeder van Yeshua. Joseph almost put her away because he thought she was. Jozef had ze bijna verworpen omdat hij dacht dat ze buiten de schreef gelopen had. He was ashamed of her. Hij was beschaamd voor haar. And he was quietly going to put her away. En hij zou langzaam, of stil, eh, stil uh, van haar He was in a state of confusion. Hij was heel verward. And until the Lord made the crooked places straight in his mind by the messenger. Totdat God de, de kromme zaken terugrecht trok in zijn geest door middel van een He couldn't comprehend that the Holy Spirit would um, hover over Miriam and, and give her seed. Jozef kon niet begrijpen dat de Ruach Kodesh, de Heilige Geest, um, op Miriam gekomen was. Let's look at Judah himself. Judah, who himself brought the to presented the multicolored coat to his father Jacob. Ja. Laten we even kijken naar Judah zelf, die de veelkleurige mantel aan zijn vader Jacob voorlegde. That was filled with the blood of the goat. Dus die mantel die, die vol zat van het bloed van de geit. And says, here, do you recognize this? We found this along the road. En zegt tot zijn vader van, kijk, herkennen dit, we hebben dit langs de weg gevonden. So he was um, portraying a lie to his, to his dad. Dus eigenlijk bracht hij een leugen tot zijn vader. And did not take responsibility. En hij nam geen verantwoordelijkheid op. Then you see it immediately he says and he left the camp and you get a story of him marrying and having three sons. En daarna zien we hoe hij het kamp verlaat, hoe hij trouwt en drie zonen krijgt. You know, there can be unity with there's lies, with there's falsehood. There can be er, fellowship. Er kan geen eenheid zijn. Er kan geen fellowship zijn daar waar de leugen heerst. So he runs away from his responsibility to, to uh, speak truth. Dus hij loopt weg van zijn verantwoordelijkheid om de waarheid te spreken. And of course he marries a Canaanite woman and had three children. En dan huwt hij een vrouw en heeft hij daar drie kinderen mee. And you guys know the story. One was wicked before the Lord, so God killed them. En dan kennen jullie het verhaal. Eén was slecht in de ogen van Heer en goed. He was, married, he was married to Tamar, and um, according to the Torah and the tradition of the Jews, is that the, the other son has to continue the, the seed of the brother. De oudste was gehuwd met Tamar, en volgens de wetten van de Torah moest de volgende broer met uh, de weduwe huwen om het staatverrecht te zetten. So the second son, just as Judah, did not take responsibility. En de tweede zoon nam zijn verantwoordelijkheid niet op, net zoals zijn vader Judah dat gedaan had. And his actions was also punished by the Lord. En als een gevolg werd ook hij gestraft door de Heer. And Judah was supposed to give Shelah to Tamar, and he didn't take that responsibility either. En uiteindelijk moest Judah dan zijn laatste zoon Sela aan Tamar geven, maar ook daar heeft Judah zijn verantwoordelijkheid niet opgenomen. so when he was mourning the death of his wife, Tamar dressed as a prostitute. And you guys know the rest of the story. Dan weten jullie dat Tamar zich verkleedde als een um, prostituee. En de rest van het verhaal kennen jullie. And they found that Tamar was pregnant, so she played the harlot. They wanted to kill her. Zo so, uiteindelijk um, kwamen ze te weten dat Tamar zwanger was. Dachten ze dat ze uh, de hoer gespeeld had en wilden ze haar doden. And then right before they were about to execute her, she said, so whose staff and whose signet ring are these? En dus vlak voordat ze veroordeeld zou worden of ter dood gebracht zou worden, vroeg ze van ja, herkennen jullie het? Van wie zijn deze zegen Van wie eh, is deze staf? So we see this is the beginning of the tikkun, fixing the uh, restoration of Judah. En hier zien we dus het begin van de tikkun, van het herstel van Juda. Because he realizes his wrongdoing his lack of responsibility. hij beseft wat hij fout gedaan heeft. Hij beseft dat hij zijn verantwoordelijkheid ontlopen heeft. And he said, so you're more righteous than I. En hij zegt, je bent rechtvaardiger dan ik. And surely you will not be put to death. En je zal zeker niet ter dood gebracht worden. And you uh, uh, live in, in, in uh, dignity and have your children. En je zal um, in een waardig leven leiden en ja, je kinderen baren. She has twins. En ze krijgt een tweeling. And one of them is Perex. En een van de twee jongens heet Perez. Which means the breaker. Wat betekent ja, de, de breker. And Yeshua comes from the line of Perez. En Yeshua komt voort uit de lijn van Perez. So in a place of confusion, in a place of shame, humiliation, comes forth the seed of Mashiach. Dus uit de plaats van verwarring, van schaamte, van vernedering komt eigenlijk de Messias voort. You see the same story in Ruth. En je ziet hetzelfde verhaal in het verhaal van Ruth. De uh, uh, Moabites were despised. De Moabieten werden uh, bevraagd. And even Torah says, no Moabites shall come into the camp of Israel. En de Torah zegt ook dat geen enkele Moabiet nog in het kamp van Israël zal komen. But yet, um, Ruth um, overcame the shame of, of being a Moabite. Maar Ruth kwam die schaamte van de Moabitische te zijn te boven. And because of her integrity and her clinging to Naomi, which is clinging to the Lord. En omwille van haar integriteit en haar vasthoudendheid aan Naomi. Dus op die manier eigenlijk haar vasthoudendheid aan de Heer. So she was rewarded with uh, uh, uh, birthing the seed of the line of Mashiach and of David, the grandfather of David. Ja, werd ze beloond um, ehm, door het mogen dragen van het zaad van eh, de Messias door eh, David herkent. I mean, we can continue. We could see uh, Rahab is also in the, in the genealogy of Yeshua. Rahab, of Rahab zit ook in de genealogie van Yeshua. zijn veel um, voor. Eh, Elizabeth herself was barren at 50 and gave birth. She says, Now the Lord has removed my reproach. Elizabeth ook die, die uh, onvruchtbaar was en later een paar leven nog vruchtbaar werd. En zei van ja, de Heer heeft mijn, uh, Sculpted, fictional. So it seems like um, the things that God wants to birth always have to overcome some obstacle, some kind of shame, some kind of confusion, some kind of uh, pain. Dus alles wat de Heer wil brengen moet altijd een aantal hindernissen overwinnen. Pijn, schaamte, vernedering. Uh, Isaiah 53 is a perfect example of the suffering servant. In Isaiah 53 vinden we een perfect voorbeeld van de leidende dienaar speaks of the suffering servant as having no form or the word is called glory or honor or beauty. Spreek over de leidende dienaar als iemand die geen, geen vorm of geen, geen glorie heeft, geen schoonheid. There is no appeal, no appearance, no beauty that we should desire in him, it says. Er is geen uh, schoonheid of, of uh, die in hem kan gezien worden. He was despised and rejected of men, a man of sorrows. Hij werd gevraagd en verworpen. Hij was een, ja, man die, die pijn leed. You know, most people when you read that they think, okay, he, he was Yeshua was ugly. En de meeste mensen wanneer dat lezen, hebben had beauty, like uh, physical beauty. Yeshua was lelijk, hij had geen, geen uh, fysische schoonheid. But I, I, I Maar ik ben het daar niet mee eens. Because this beauty is not a necessarily natural beauty, it's, it's a spiritual beauty. Omdat deze schoonheid is niet noodzakelijk een fysische, maar eerder een geestelijke schoonheid. Or a spiritual lack, lack of spiritual beauty, depending on how you look at it. Of een, afhankelijk hoe je het bekijkt, of een gebrek aan uh, geestelijke schoonheid. I give you perfect examples of biblical characters. Ik ga jullie een aantal voorbeelden geven, perfecte voorbeelden van Bijbelse personages. David was... Uh, One of the sons of, of Ishai of Jesse. David was een van the zonen of Jesse. And when Samuel was looking to anoint, when God sent Samuel to anoint the next king. and toen um, God Samuel stuurde om de volgende koning te uh, zalven. Uh, Jesse did not present um, David at all yeah. as toen, one of his sons. Toen bracht Jesse David niet naar voren als een van zijn zonen. You know, because David was not even considered part of the criminal crowd of the family. Het is alsof dat David niet als deel van de familie beschouwd werd. There's a, there's a study or sages that say most likely, and it makes a lot of sense. David was uh, it says David was a son of his old age, and so David was a son of a different woman from the mother of the other seven. Bepaalde wijzen zeggen men zou het mogelijk kunnen zijn dat David een zoon was um, die Jesse op oudere leeftijd gekregen had. En die misschien ook de zoon van de andere vrouw had kunnen zijn. Possibly even a harlot. En wie weet misschien zelfs een prostituee. And uh, so he was cast out. He was just uh, one of the sheep. Ja, daarom werd hij opzij gelaten. She moest hij de schapen So to them, to the family, he had no beauty. He had no comeliness. He had dus no voor de familie had hij geen eer, had hij geen schoonheid, bij wijze van spreken. Yet, when uh, the Bible describes him as being handsome and ready. En toch, beschrijft de Bijbel hem als iemand mooi, met een mooi gelaat. So the beauty that so the beauty that's being referred here is not as a physical beauty. It's more uh, a beauty that needs to be discerned by the eyes of people who, with pure hearts. En de schoonheid waar je naar verwezen wordt is dus niet noodzakelijk een fysieke schoonheid, maar een schoonheid die alleen kan gezien worden door mensen met een zuiver, met een puur hart. E, even in the hearts of most Jews, an Orthodox Jew or whatever, Yeshua has no beauty to them, even now. En zelfs in de harten van, van de meeste Joden, zeker de orthodoxe Joden, heeft Yeshua geen enkele schoonheid. Um, the beauty of Yeshua needs to be spiritually discerned. De schoonheid van Yeshua moet geestelijk gezien worden. And Joseph as well, he had a beautiful coat, an artwork coat of many colors, and I'm sure you. And it says later on, when Potiphar's wife, that he was uh, nice, form and handsome. Ja, en wat Jozef betreft geldt eigenlijk hetzelfde. Hij had een mooie mantel, een veelkleurige mantel. Maar later in het geval waar we hem zien met de vrouw van Potifar, wordt ook gezegd dat hij mooi van gestalte was. Yet he too was despised and rejected by his brothers. En ook hij, hij werd veracht en, uh, door zijn broeders en verworpen door zijn broeders. So I'm giving you these pictures so you can see that the beauty is not outward beauty, it's a spiritual beauty that if we don't have the eyes to it, we'll miss it. Dus ik geef jullie al deze voorbeelden om jullie te laten zien dat schoonheid niet altijd noodzakelijk fysisch is, maar meer geestelijk en dat we dat met de juiste ogen moeten kunnen zien. So the kingdom of God is sown in confusion. The kingdom of God is sown in confusion. Dus het, Gods koninkrijk wordt gezaaid te midden van verwarring. In clouds. <laughs> en bewolking. Wolken. And the perfect example is in Zechariah 4, 6. We're speaking of Zerubbabel. En we vinden daar een voorbeeld van terug in Zachariah hoofdstuk 4, vers 6, waar het gaat over Zerubbabel. Speaking of Zerubbabel, it says, uh, this is the word of Hashem to Zerubbabel. Dit is het woord van Hashem voor Zerubbabel. And do you guys know what Zerubbabel means? Anyone? Weet jullie wat Zerubbabel betekent? Anyone? Verwarring? Confuse? Verwarring? Okay, what's that? Verwarring? Confusion. Confusion is right. Babel is uh, confusion, because uh, we'll see it in, in chapter 11 of Genesis. But zeru is the word for seed. Verzaad. Seed. So is a seed. So zeru, you could say our seed is in confusion, or it means it could be a verb saying sown in confusion. Okay. Dus zeru wil daar vinden twee woorden in. Zera, wat zaad betekent, en Babel, wat we bijvoorbeeld in de toren van Babel vinden, wat verwarring betekent. Dus zeru zou kunnen betekenen ons zaad is verwarring, of als je het als een werkwoord bekijkt, zou het kunnen betekenen reside in verwarring. So the word Lord Zerubbabel, the, this thing that is sown in confusion. Dus dit is dus de woord des heer tot Zerubbabel, dus tot wat in verwarring gezaaid is. Is that it will not be by might, nor by power, by the Spirit of the Lord, but my, my, but my Spirit says the Tzeroot. En wat zegt dat woord? Niet door kracht, nog geweld, maar door mijn geest, 6,092 poems. And it says, Oh, who are you, O great mountain? Wie zet jij, grote berg? Before Zerubbabel, sown in confusion, or even Israel. Voor het aanzicht van Zerubbabel, gezaaid in verwarring. He shall even, eh, even represent Israel. En het zal zelfs Israël kunnen voorstellen. Uh, you shall become a plain, and from there the chief cornerstone of salvations will be brought forth. This is what it literally in the Hebrew. Wordt gij een vlakte, hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel. And we all know who the chief cornerstone is. This is Yeshua. Letterlijk staat er in het Hebreeuws de, de belangrijkste hoeksteen. En we weten allemaal wie die belangrijkste hoeksteen is, namelijk Yeshua. So it's speaking that Yeshua will come forth in a place of um, where it was sown in confusion to the Jew and to the Gentile. Dus het betekent dat Yeshua naar voren zal komen in een plaats waar gez, gezaaid is in verwarring. The first time we hear Babel is in chapter 11. Ja, de eerste maal dat we over Babel Babelhoofd spreken is in hoofdstuk 11 van Genesis. You see the men were echad, they were one, they were in unity. Je ziet dat er daar een eenheid was, de mensen waren echad, de mensen waren één. But it was a unity not uh, based in, on truth or in God's truth. Maar het was een eenheid die niet gebaseerd was op uh, de eenheid of op de waarheid van God. And they were trying to reach heaven on their own strength, on their own effort. En ze probeerden uit hun eigen kracht de hemel te bereiken. And they built a tower that would reach into heaven. En daarom bouwden ze een toren die tot in de hemel reikte. And God came down and said, "Wow, we uh, um, if, uh, they seem so together. Uh, we need to come down and confuse them. That's when you see the word confused. dus God kwam naar beneden en zei: Ja, er is zo'n eenheid. Daar moeten we mee stoppen we moeten verwarring zaaien. And scatter them. En moeten ze um, ehm, wegdrijven, verdrijven. So from this confusion they were scattered, but there was a seed in the midst of that confusion. Uit deze verwarring werden ze verdreven, maar er was een zaad te midden van deze verwarring. That was being birth. That was being birth. Ja, uh, dat grootgebracht werd. Because it speaks of terra, terach the father of Abraham. Want er wordt gesproken over Terach, de vader van Abraham. So Terach gave birth to Abraham and Abraham even Yeshua is considered the seed of Abraham. Dus um, Abraham wordt uit Terach geboren en ook Yeshua wordt beschouwd als het zaad van Abraham. So after confusion, after the seed of confusion will come forth, the seed of Mashiach. Dus na de verwarring, na de zaad van de verwarring, komt het zaad van Mashiach, Mashiach naar voren. So when these guys were trying to build their own thing, trying to reach heaven on their own strength. Dus terwijl deze eh, mannen hun eigen ding wilden doen, vanuit hun eigen kracht tot in de hemel wilden reiken. God was calling forth the Zerubbabel that says, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Dan roept God tot Zerubbabel, um, niet door mijn, niet, niet door kracht, nog geweld, maar door mijn geest. So no one's trying to reach heaven on their own strength, and God says, No, it's by my spirit, it's by my son. Mm. There's going to be so many confusion sown in the clouds that will bring forth what you desire. Dus het is niet vanuit uw eigen sterkte dat je er zal komen, maar door mijn geest, door mijn zoon en door verwarring en uit de wolken zal dus dat naar voren komen wat jullie zo verlangen. If we look at Joseph's life, we can see the same thing. You know, he's just doing his father's will. Als we kijken naar Jozef, zien we hetzelfde ding. Um, Jozef doet gewoon de wil van zijn vader. He, he was uh, uh, pure in the sense that he wanted to please his father. Hij was zuiver in de zin dat hij zijn vader um, wilde uh, ehm, plezieren. And before he, uh, this whole uh, parasha, Genesis 4, 4, 44, he was thrown into a pit. Oh ja. Voor deze parasha hebben we gelezen dat hij in een put gegooid werd. So he, was, he himself was sown in confusion. Dus op een bepaalde manier kunnen we zeggen dat hij gezaaid werd in verwarring. He was wondering what's going on, my own brothers. He was totally confused. en hij vroeg zich waarschijnlijk af, wat gebeurt er hier? Mijn eigen broers, er was verwarring. But from that moment was where his destiny was being birthed actually. Maar vanaf dat moment werd eigenlijk ja, zijn, uh, zijn bestemming bepaald of geboren zou ik kunnen zeggen. So he too was a form of Zerubbabel. Hij was ook een soort Zerubbabel. And uh, that will come forth and eventually reign. En daar zal uiteindelijk regen uit voortkomen. In the likeness of the chief cornerstone Yeshua. Net zoals de belangrijkste hoeksteen Yeshua. There are similarities of, uh, you, you know, the Jews considered to be two Mashiachs. Maar Mashiach ben, ben Yosef, dus, Mashiach eh, ben David. Ja, jullie weten dat uh, de Joden zeggen dat er twee Messiasen, twee Mashiach zijn. Mashiach ben Yosef en Mashiach ben David. So Mashiach ben Yosef kwam totally, his beauty was hidden. Dus wat Yeshua ben David betreft, zijn schoonheid was verborgen. And there was nothing ben Yosef. And there was nothing uh, spiritually attractive or attractive to the eyes of uh, the religious. En er was niets dat geestelijk in hem aantrekkelijk was. So we need to be careful to um, have eyes, God's eyes, to see God. En hmm? we moeten er zorg voor zijn dat we um, God, door Gods ogen zien om God te kunnen zien. If we don't have the right eyes, we will miss what God is doing. Als we niet op de juiste manier kijken, dan zullen we missen wat God aan het doen is. Yeshua himself says that the Pharisees were, he says, if you said, you said this, what, are we blind? And Yeshua says, your sin remains because you, you said that you're not blind, but they were blind. Yeshua heeft zelf tot de fariseeën gezegd die tot hem zeggen, wat zijn wij blind? Ze zeiden, ja, jullie zonde is op jullie, omdat jullie zeggen dat jullie niet blind zijn. But I believe the, the, to have God's eyes, um, there's one important prerequisite. Ik denk om, uh, er is um, één belangrijke zaak om te kunnen kijken door Gods En het is, is to have pure heart. En dat is een zuiver hart te hebben. Yeshua says in Matthew 5, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Um, Yeshua zegt in Matthew 5, zalig zijn met een zuiver hart, want zij zullen God zien. I believe Joseph was able to read into Pharaoh's dreams and see God in everything because he was a man with pure heart. Ik denk dat Jozef um, in de droom van Farao kon kijken en alles zien omdat hij net een zuiver hart had. I think the greater gift that Joseph had was not necessarily that he could interpret dreams, but that he had a pure heart. He had purity in his heart. De belangrijkste gaaf van Jozef was misschien niet zozeer dat hij de droom kon interpreteren, maar dat hij een zuiver hart had op die manier God aan het werk kon zien. And he guarded that purity by any means, even by running away from Potiphar's wife. En hij zorgde ervoor dat die zuiverheid bleef op alle mogelijke manieren, ook door weg te lopen van de vrouw van Potifar. And he was able to see um, where other people cannot see. So it's important to have pure hearts. En hij was dus in staat om die te zien die anderen niet konden zien. Now this is the encounter, the prophetic encounter of Joseph and Yehuda. En vervolgens hebben we dan de profetische ontmoeting van Jozef en Jehuda. As you know that um, there is a blessing that, that uh, Jacob is going to give to both to all the tribes. And let's read the the blessing over Joseph and Judah. It's very important because it's not only prophetic, but you know the prophetic has no beginning, no end. jullie weten dat er in de volgende zegeningen komen van uh, Jacob voor zijn twaalf zonen. En het zijn profetische zegeningen en jullie weten dat profetie eigenlijk geen begin en geen einde heeft. Laten we daar de zegen van Jozef lezen. So, uh, Genesis 49. We vinden dat terug in Bereshit, Genesis 49. Verse uh, 8 is the blessing of Judah. You could read it because I'll read it in English too. Okay, Judah first. En we beginnen vanaf vers 8. Vers 8, starting up until the blessing, up until 12. Toen Israël de zonen van Jozef zag, zeide hij, wie zijn dit? En Jozef zeide tot zijn vader, dat zijn mijn zonen, die God mij hier gegeven heeft. Daarop zeide hij, breng hen toch tot mij. Uh, 49, 48? 49. 49. Sorry, I'm missing. Sorry, 49. 49. Juda, u zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen uw, uw vaders zonen zich neerbuigen. Een leeuwenwelp is Juda. Na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin. Wie durft hem opjagen? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden en het jong zijner ezelin aan de wingerd. Hij zal zijn kleed in wijn wassen en in druivenbloed zijn gewaad. Hij zal donkerder van ogen zijn dan wijn en witter van tanden dan melk. So in verse 8 it ends with the, the, your father's children shall bow down before you. Dus vers 8 eindigt um, voor u zullen vaders zullen zich neerbuigen. I mean, isn't that similar to Joseph's dream of his father's sons bowing before him? Dus vinden we dat niet terug in de droom van Jozef waar hij ziet dat zijn broeders voor hem en zijn vader voor hem zullen buigen? But in this case, you see Mashiach ben David in Judah. Maar in dit geval zien we Mashiach ben David in, in the dream of Joseph, you see Yeshua, I mean uh, Mashiach ben Joseph. En in de droom van Jozef vinden we dan Mashiach ben Joseph. So you see, in those two lines are two powerful and royalty tribes. Ja. Mm-hmm. Dus hier vinden we twee um, krachtige, machtige stammen terug. So, verse 9, it continues with Judah, from the prey, my son, you have gone up. And the word is alita, so made aliyah, ascended. Dus in vers 9 lezen we, "Naar de roof zet gij omhoog geklommen, mijn zoon. En het woord voor klimmen, is, dat daar er gebruikt wordt, is aliyah. That's pointing to, um, um, uh, ik kan uh, the, the resurrection of Yeshua from a prey, from, from being sought after, from being put to the cross. You have ascended. You made... En het beeld dat we hier terugvinden is de wederopstanding van Yeshua. Dus nadat hij, ehm, nadat op hem gejaagd werd, nadat hij eigenlijk gestorven is, ter dood gebracht, rest hij terug op uit de dood. And verse 10 is very significant. The scepter, speaking of the malchut, the kingdom shall not depart from Yehuda, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh. Shiloh is a picture of Mashiach comes. Dus Vers 10 is ook heel betekenisvol. De scepter, hier staat eigenlijk de, het koninkrijk, maar goed zal niet van Juda wijken, nog de, de heerserstaf. Can we say for standard? Until, huh? For you said the what was the second word? Uh, the one. Shall not the and the lawgiver. Ah, en de wetgever. Dus hier staat vertaald heerserstaf, maar de wetgever valt tussen zijn voeten tot dat Silo komt. En Silo is ook een verwijzing naar de Mashiach. And the sages can say that the lawgiver from between his feet that speaks of covenant, that speaks of uh, brit milah. Wijzen zeggen als het gaat over de, de wetgever tussen zijn voeten, dat daar verwezen wordt naar een verbond en meer bepaald de Brit Milah de besnijdenis. So you see that Judah, like you said, the Jews nowadays, um, have kept the Torah, the covenant, the Brit Milah. En we kunnen zeggen dat de Juda, dus de Joden van vandaag, hebben. From them, they, I mean, they, uh, the lawgiver would not uh, depart um, from between his feet. And the wetgever zal niet weggaan van tussen zijn voeten. That speaks of um, holding on to, embracing the covenant Circumcision means like mama's Torah. Torah, Torah. en <laughs> dat wijst dus naar echt het houden, het vasthouden aan de geboden, onder andere de die super belangrijk is. And to him shall be the obedience of all the people. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. And that's very significant as well. As speaking to Yeshua in the light of Torah, to him shall be the obedience of all the people. All the people should be obeying. Dat is ook belangrijk als we het zien in het licht van Yeshua als de Torah. Aan hem zullen allen gehoorzaam zijn. Now let's look at Joseph, starting from verse 22. Laten we nu even gaan kijken naar Joseph, vers 22. see the show all over there again. 22 to 26. Oké. Okay. Hoofdstuk 49, vers 22. Een jonge vruchtboom is Jozef. Een jonge vruchtboom aan een bron. Zijn takken stijgen boven de muur uit. De boogschutters hebben hem getergd, beschoten en vijandig bejegend. Maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig door de handen van de machtige Jacobs. Waar de steenrotse Israël zijn herder is door de God vaders die u zal helpen en de Almachtige die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de watervloed die beneden ligt, met zegeningen van de borsten en de moederschoot. Eh, de zegeningen van uw vader gaan de zegeningen van mijn voorvaderen te boven, reikende tot het kostelijkste der eeuwige heuvelen. Zij zullen komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders. so you see uh, all over, just by reading, you see Yeshua, you see uh, Mashiach ben Yosef. Dus see, zie Yeshua, um, Mashiach ben Yosef. It says that Yosef is a fruitful bar, a fruitful bar by a well. Where else did we see a well in regards to Joseph? Wordt gezegd dat Jozef een jonge fruitboom is aan een bron. Waar zien we Jozef bij een bron? Denk. you. Beersheba? No, that's not in the pit. In the pit. In the pit? even before that. Before he was even born, Rachel. Oh. Rachel, was found by the well. And um, and it's pro- um, proclaimed that Rachel will bring forth uh, the branches. And um, uh, so the beginning of, of Joseph is the well. And it's not by accident he was again thrown into an empty well. Mm-hmm. Dus we zouden eigenlijk kunnen zeggen dat het begin van Jozef een bron is, als we denken dat Jacob Rachel, de moeder van Jozef, ontmoette aan een bron. Ehm, en later zien we dat ook verder, eigenlijk hoe Jozef later in een put, mm-hmm. zeg maar een lege bron, geworpen wordt. Filip, bij mij staat, Jozef is een wilde ezel bij de bron. Mm-hmm. Welk vers? Bij mij, ah, wel, vers 22 staat bij mij, Jozef is een wilde ezel, een wilde ezel bij de bron, een jonge ezel op de helling van een heuvel. En boogschutters hebben jacht op hem gemaakt. Ik heb een heel andere tekst dan jullie, ik vond dat wel raar. she's got a totally different uh, translation. Wow. Her translation says Joseph is like a, wild donkey. No. Uh, ezel. En ezel. Donkey, ja, bij, een, bij één bron. Dus hij staat bij de bron. so wrong. Because it has to be fruitful. It has to be Korah. Because um, he gave birth to Ephraim, and Ephraim is also pre. It speaks of him, he'll be fruitful. And actually through Ephraim and Manasseh, in the multitude of the nations. Ja, eh, totaal Ik dacht dat die bron, dat die bron Abba was. En hij staat daarvoor en uh, hij krijgt daar het woord van. Dat hij dus zoals een jonge ezel was, die bij de bron staat, die het water uh, van de Heer mhm. opslorpt. En dat het, het water, dat het de Heer was. Ja. Zo zie ik dat. The way she sees it is um, the wild donkey standing before the well. Um, the well being a picture of uh, water, Torah, from the Lord, and that the donkey is drinking from the well and receiving the word through that. That's nice, but it's not in the original scripture. <laughs> it's like I understand it. It stands with Issachar, the, the donkey. Yeah, there's no donkey here at all. But uh, let's set it. Let's let's move on. Okay, not we verder gaan. Yeah. So we know that Joseph became fruitful. He gave birth to Ephraim and Manasseh. which uh, filled the earth with uh, nations. All the nations van Ephraim. Jozef vruchtbaar was en dat hij boodschap aan, jo, aan uh, Ephraim en Manasseh, die uiteindelijk heel vruchtbaar zouden zijn en eigenlijk de wereld zouden bevolken. So you see that before Joseph can bear fruit, he had to be thrown into the empty well, which is a picture of death. dus voordat Jozef vrucht kan voortbrengen, moet hij in een lege put geworpen worden. En die put is eigenlijk een beeld van de dood. The archers bitterly grieved them. He was a man of grief, a man of sorrow, just like Yeshua. De boogschutters hebben hem getergd, beschoten en, beschoten en vijandelijk bejegend. Eigenlijk net zoals Yeshua. He was hated. Hij werd gehaat. But his bow remained strong. strength. Maar zijn boog bleef stevig. Because he was made strong by the hands of the mighty God of Jacob. Omdat hij sterk gemaakt werd door de handen van de machten van Jacob. So again, is Zerubbabel not by Baba, not by my spirit, the power of God. Dus opnieuw zien we daar Zerubbabel en dan uh, door mijn geest zegt God de kracht van de Heer. And it says in the Hebrew, like from there is the shepherd, the stone of Israel. It's trying to tell you from this, um, from the place of grief, from the place of being hatred will be the shepherd, the son of Israel. En als u naar het Hebreeuws kijkt, staat er vanuit deze plaats van pijn en verdriet zal de herder voortkomen. So we see in both tribes uh, um, uh, essence of Mashiach. Ja. Dus in beide stammen zien we eigenlijk de essentie van de Messias. So the battle between these two forces are so strong. They are both called to rule. Nou, dus uh, eigenlijk het gevecht tussen deze twee stammen is zo sterk zijn geroepen om te heersen. And you have Joseph having his dreams that no, you guys are going to bow down to me. En je hebt Jozef die zijn, zijn droom heeft van kijk jongens, jullie zullen voor mij buigen. And Joseph prophet is that no, your father's children will bow down to you. En dan krijgt de profetie over uh, Juda, waarbij gezegd wordt nee, jouw vader zal voor jou buigen. So that battle's been going on for a while and it continues to do so. En dat gevecht is al een tijdje aan de gang en gaat er nog steeds verder. It is reconciled with Yeshua. Maar uiteindelijk wordt het uh, in Yeshua. And Satan knows that. Satan, Hasatan. En, And Hasatan weet dat. And that's why he's always caused um, separation and battles between the. Yes. Daarom veroorzaakt, veroorzaakt hij altijd gevechten tussen beide kampen. Like for instance, when uh, in, I think 1 Kings 11, uh, after King Solomon, uh, Jeroboam rebelled against Rehoboam. En wanneer uh, we zien in 1 Koningen Alıp denkt waar um, Jeroboam zich beleden. And he's from the tribe of Joseph. En hij is van de stam van Jozef. Eh, Rehoboam is from Judah. En Jeho, Jer, Rehoboam. Jehovah. Rehoboam. Rehoboam. And he Rehoboam, but uh, I think it's Rehoboam. Rehoboam is from the stam van Judah. And um, Jeroboam refused to. Uh, be second command to. <laughs> en Jeroboam wilde niet eigenlijk eh, het uh, zijn of, of, tweede in de rij. Oh, and, he, and he split the kingdom into the ten tribes to the north. En daarom heeft hij dus eigenlijk het koninkrijk gesplitst en tien stammen met zich meegenomen. Exactly, and he, he didn't want the children of Israel to go to all the way to Judah to Jerusalem to worship the Lord, so he made himself a false temple and false. Dus hij wilde niet dat uh, teruggekeerd werd naar Juda, om te aanbidden en daarom heeft hij een valse tempel gebouwd. So you see this battle has never been fixed since. Dus je ziet dat dat gevecht eigenlijk uh, nog steeds geen besluit heeft, dat nog altijd aan de gang is sinds die. Eventually the ten um, tribes were scattered into Babylon all over the world. En uiteindelijk werden de tien uh, stammen verspreid over de wereld. And so has Judah. And so has Judah eventually. when, they rejected, when they rejected Yeshua. Toen zij Yeshua verworpen hebben. So now they're both in the same boat. Dus nu zitten ze allemaal uh, in hetzelfde schuitje. So it's going to take great repentance on both ends, on both um, forces to humble themselves. Mm-hmm. Dus beide zullen zich eigenlijk moeten uh, uh, om uh, terug tot een eenheid te komen. But also, but also to submit to one another and submit to each other's callings. Maar ze zullen dus ook de ene zal zich aan de andere moeten onderwerpen. It says in Isaiah 11, um, verse 12 to 14, I believe, there shall be no more envy and strife between Judah and Ephraim. In eh, Isaiah, Jezaja staat dat er geen strijd of jaloezie meer zal zijn tussen um, Judah en Ephraim. And chapter 11 is referring to the seven spirits of God resting upon us. Mashiach, ja. Yeshua. En datzelfde hoofdstuk verwijst ook naar de zeven geesten van God die rusten op Mashiach. And through him there will no longer be any envy or strife between the two. En door hem zal er niet langer uh, jaloezie of strijd zijn tussen beiden. So, Paul says all things are reconciled through Yeshua. All things. Uh, Paulus zegt dat alle dingen um, verzoend worden in Yeshua. So the coming of the two tribes we see in the Haftorah this week in um, Ezekiel 37. In de Haftorah van deze week in Ezekiel 37 zien we hoe verenigd worden. And it says, uh, starting with verse 15, again the word of Hashem came to me, saying, As for you, son of man, hmm. Ezekiel 37. I'm all over the place, but I hope you guys get the full picture. <laughs> Ezekiel 37. the whole Bible is connected when you look. It's like, is um, verse. verse 15 28. But, Dus in vers 15 van Ezekiel 37 lezen we: Het woord des Heeren kwam tot mij. Gij mensenkind, neem een stuk hout. So it says again, the word of God came to me, saying, As for you, son of man, son of man, Ben Adam is a, a title of Mashiach as yeah. well. Mensen, Ben Adam. Ben Adam is a title of the Mashiach. Look what it says, you guys, it's exciting. kijk wat er gezegd wordt. Het is echt eh, heel It says in the English, take a stick. No, it's axe. Take a tree for yourself. In het Nederlands staat ook neem een stuk hout, maar in het Hebreeuws staat eigenlijk neem een ets, neem een boom. So, and it says, son of man, take a tree for yourself. You have to watch that. Neem een boom voor jezelf. Houd dat in je achterhoofd. And write on it for Yehuda and the children of Israel and, and, um, and his companions schrijf daarop voor Juda en de Israëlieten die daarbij behoren. So this Mashiach ben Yosef, you could say this Ben Adam, this Mashiach, is going to take upon himself a cross, a tree. Dus deze Mashiach ben Yosef, deze Ben Adam, gaat een boom op zich nemen, zeg maar het kruis. He's going to take this, this cross upon himself for the sake of Judah and the children of Israel, his companions. En hij gaat dat op zich nemen voor Juda en de Israëlieten die daarbij behoren. Then look what it says to uh, Ezekiel. Then take another eds. En verder zegt dan, eh, wordt dan gezegd, neem dan een ander eds, een andere boom. This time it's not for himself, it's not for the Mashiach. Take another eds, another tree. En die boom is dan niet voor de Mashiach. And write on it, Yosef for Joseph. En schrijf daarop voor Jozef. The tree of Ephraim. and for all the house of Israel his companions. De boom van Ephraim en het hele huis Israëls dat daarbij hoort. Then join them one to another for yourself into one tree, one ets, one testimony. Voeg ze dan aan elkaar tot één ets, één boom, één getuigenis. And they will become echad in your hand. Zodat ze in uw hand echad tot één worden. So what is this referring to? This is my my uh, perception. Ja, waar verwijst dit naar? Dit is de manier waarop ik het zie. There are two battles between those two forces. Er zijn twee krachten. We read earlier that Judah is the lawgiver who will go forth from his, from, his, from his feet, and the scepter will not depart from his hand. We hebben gelezen dat uh, de scepter niet van Judah zal wijken en de wetgever niet van tussen zijn voeten zal gaan. So Judah is going to be the uh, the keeper of the Torah, the keeper of the flame of Torah, the etz of Torah. Dus Judah zal, zal de bewaker van de Torah zijn. van de, eh, het vuur van de Torah, van de boom van de Torah, zeg maar. Okay. And Joseph is given another tree. Joseph krijgt een andere boom. But it's a tree, um, I believe is a tree of Torah in a, in a, in a sense. Ik denk dat het op een bepaalde manier ook een boom van de Torah is. In the sense that according to the scriptures we discussed this, uh, this afternoon already, Joseph did not want anything to do with uh, the Torah, the things of God. Joseph didn't want? No. no je het iets van wat we tot hiertoe gezien hebben, kunnen ehm, we zien dat Jozef niks wil te maken hebben met eh, de toren van God. When I say Jozef, not the Jozef, just the tribe. Ja, dus vooral duidelijkheid, als ik zeg Jozef, gaat het eigenlijk over de stam en niet de persoon van Jozef. Ah. So I believe what this is showing us is that the Son of Man, the, the, the Mashiach, is going to take a cross for himself for the sake of Judah en, en, en Israël, including Ireland. Dus wat dat dit toont is dat eh, de Mashiach, de Ben Adam, het mensenkind, de paal of de boom of de, het kruis op zich zal nemen voor Juda en wie daarbij hoort. But then there's a second etz, a second tree that's being offered and presented to Ephraim, and that's Torah. Maar er is een andere boom die aan Ephraim voorgesteld wordt en dat is de Torah. In Proverbs it says that the Torah is a tree of life. In um, Spreuken staat dat de Torah een boom des levens is, net schaam. And uh, Ezekiel 15 talks about the song of Moses and the song of the Lamb. En Ezekiel 15 spreekt over de, het lied van Mozes en het lied van het lam. Uh, Revelation, did I say Ezekiel? Yeah, Revelation 15. Yeah. Revelation. Yeah, sorry, niet Ezekiel, maar Openbaring 15 spreekt over het lied van Mozes. Revelation 14:12, the, the patience of the saints are those who keep the commandments and have the testimony of Yeshua. En in openbaring 12 staat uh, dat zij die dus zullen overlevend zij zijn, die de geboden eh, van de Torah houden en in Yeshua geloven. So what is this? What this is saying is that there's right now we can all say we can see it. I'm, i want to bring it to today. als we dat nu even allemaal in de huidige context plaatsen. Judah has no problem even now embracing the Torah. Judah heeft vandaag de dag geen enkel probleem om de Torah te volgen. But Judah cannot see the beauty of the cross of Yeshua. Maar Judah kan de schoonheid van het kruis van Yeshua niet zien. Joseph is able to grasp the first tree, the Torah, uh, the, tree of Yeshua, the cross. Dus um, ehm, Jozef kan de eerste boom zien, het kruis van Yeshua. But they cannot see the, tree of the Torah. Maar ze kunnen tree de boom des dus de boom van de Torah niet bevatten of niet zien. So they both need to make a tikkun of being one the other's tree. <laughs> nou, dus eigenlijk moet er een herstel komen op die koel waarbij ze beiden de, de boom van de andere aanvaarden. And that is reconciled through Yeshua and Yeshua alone. En dat, die verzoening kan alleen in Yeshua gebeuren. It says the stick, the two sticks are going to become one. Er staat dat de twee stukken hout gaat één zullen worden. Unity. Eenheid. So this is exactly what's happening with Joseph and Judah right now. We're back in our Torah portion. Terugkom terugkom naar onze parasha. Dus dat is wat er gebeurt met uh, eh, Judah en Jozef. But before that can happen, you see there needs to be great repentance. Maar voordat dat gebeurt, moeten ze, um, moeten ze berouwd worden. So Judah, dus Judah dan, is facing a crisis. Uh, eh, Judah zit te midden van een crisis. And Judah has learned since Tamar to take responsibility. En sinds het woord van Tamar heeft Judah geleerd dat hij verantwoordelijkheid moet opnemen. Yeshua um, was presented, uh, uh, uh, uh, an adulterous woman was brought to Yeshua in the Gospels. En het voorval waar een overspelige vrouw bij Yeshua, bij Yeshua gebracht wordt. And they wanted to stone her. What do you say, Rabbi? En ze wilden haar stenen en vroegen hem, Rabbi, wat, wat zegt u? And he was like, you know, that he without sin cast the first stone. En jullie kennen allemaal zijn antwoord, want hij die zonder zonde is de eerste steen steenwerper. He's writing on the floor, whatever he's writing, but the point is he's making everybody equal. En oké, okay, Yeshua zit daar op de grond te schrijven, wat hij schrijft is niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat hij ervoor zorgt dat iedereen zich gelijkwaardig voelt. So these guys, these guys are thinking, okay, uh, you know, thinking of all that sins that they committed even 24 hours before. Dus ze denken allemaal na over de zonden die ze begaan hebben. So God made the adulterous woman just as sinful as the Pharisees who were standing before him. Dus en wat maakt dat God er eigenlijk voor zorgt dat die overspelige vrouw even zondig is als die farizeeën die daar He leveled it for everyone. You all fallen short of the glory Hij heeft ze allemaal op een gelijk niveau gebracht. Ze hebben allemaal uh, tekort aan Gods glorie. But I want to speak of the repentance of the woman. She was facing death. She was about to be killed, stoned. We hebben het hier over een vrouw die op het punt stond om gedood te worden, om gestenigd te worden. En Yeshua says, Where are your condemners? She says, They're no longer here. En Yeshua vroeg dan van, ja, waar zijn hen die u veroordelen? Er is er niemand meer. He says, Neither do I condemn you. Go and sin no more. En verder zegt hij van, ook ik veroordeel u niet. Ga en zondig niet langer. True repentance is um, waarachtig berouw brought forth by the providence of God. Komt vanuit goddelijke voorzienigheid. when we're brought face to face with death or crisis, uh, uh, a deathly crisis. Wanneer we de dood in het gezicht zien of wanneer we echt in midden van een diepe crisis zitten. Because until we realize that our sins and the wages of our sins is death. Want zolang dat we niet um, begrijpen dat de zonde en uh, de, het loon van de zonde de dood is. We cannot uh, truly repent kunnen niet echt branden. You know, we need to be like Isaiah who saw the king, uh, uh, uh, uh speaking of Yeshua, who saw the king whose train filled the temple, and the angels were worshiping him, holy, holy, holy. Ja, dus net zoals Isaiah die uh, het beeld van de koning ziet, van, van de Messias, en de engelen die in de tempel zingen, heilig, heilig, heilig. You know, because when you realize how you fall short of God's glory, then you can truly repent. Als je beseft hoe je tekortschiet wat Gods glorie betreft, dan pas kan je echt berouw tonen. So Judah is facing a situation where either Benjamin gets arrested or his father will die if he doesn't bring that son. Dus Judah zit in een lastig pakket. Ofwel zal Benjamin veroordeeld worden, ofwel zal zijn vader sterven. And he's thinking, no, that's all I could handle to, to to, to, to have the death of the second son in my hands again. And en um, eh, waarschijnlijk dacht hebben, ik, ik kan er niet meer leven om de dood van een tweede zoon op mijn geweten te hebben. But worse than that, but to bring the head of my father into the grave in sorrow. Of nog erger, voor te zorgen dat mijn vader uit verdriet van verdriet sterft. So the beauty of this parsha is that Judah comes to this place. Dus de eh, schoonheid van deze parsha bestaat in dat Judah tot op het punt komt. And he became very transparent and exposed himself and showed all the wrong and all the stuff that they've done. En hij wordt eigenlijk heel doorzichtig tot op het punt waar hij alles laat zien wat ze gedaan hebben. And he stood in a gap, take me instead, instead of Benjamin. He stood in a gap, he did something very Messiah-like. Ja, hij is in de bres gesprongen, hij heeft iets... Uh, Histix Messias Fidel. So you see the combination of Meshach ben David, Meshach ben Yosef throughout all of this. It's, it's always playing and switching hands. Dus door in heel dit zie je de combinatie van Meshach ben Yosef en Meshach ben David, ben David dat telkens van het een op het andere speelt van het een op het andere. Yeah. So Judah, should we take a break after this thought? Yeah. Okay. So Judah has come to a place of true repentance because he's facing a crisis. Judah, omwille van de crisis waar hij zich in bevindt, is tot een plaats van echt berouw gekomen. And Joseph couldn't restrain himself anymore and he reveals himself to his brothers. En Jozef kan zich niet langer bedwingen en hij openbaart zich aan zijn broers. But don't think the repentance ended there. Maar denk niet dat het berouw hierbij eindigt. It's not written, but can you imagine Judah and his brothers going back to his father? Uh, staat er niet dat het geschreven, maar kan je inbeelden en zijn boezem terugkeert naar hun vader. en saying, Joseph is alive. En die hebben dan verteld van Joseph leeft. They had to then confess, we've lied to you there for 22 years. En eigenlijk moesten ze op dat punt aan hun vader bekennen van ja, eigenlijk hebben die al die jaren gelogen. There had to be great repentance and great acceptance of Jacob as well. For 20, can you imagine the anger that could have brought forth? Er moet niet alleen een groot verhaal komen uh, vanuit de zoon, maar ook een, een aanvaarding vanuit de vader die na 22 jaar voor vol rouwgevoelens te horen krijgt dat zijn zoon toch nog leeft. So there's repentance on every, on every level. Dus op elk niveau is er verhaal. And everyone is involved one way or another. En iedereen is daarbij betrokken op een of andere manier. Jacob himself had to sacrifice his second son, which is a picture of the sacrificial. By sending Benjamin, he sacrificed him again. Maybe I'll lose him, but. Door Benjamin te sturen, moest Jacob bewijzen op een bepaalde manier eigenlijk tweede offer brengen. So you see the fullness of God comes to repentance. Dus je ziet dat de volheid van God komt door berouw. And it comes in a way of clouds and confusion. En het komt op, op een bewolkte manier, op de midden van verwarring. Um, but ultimately, the, the ultimate um, goal is to bring unity, Psalm 133, among maar the brethren. Maar het uiteindelijke doel is eenheid te brengen. zoals in Psalm 100. And to make the stake of Joseph and the stake of Judah one, the Mashiach um, Yeshua. Een stuk hout van Jozef en van Judah één stuk hout te maken. And we'll take a break and just uh, short little conclusion. Oké, okay, we gaan hier even pauze houden en daarna zullen we kort afsluiten.